Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat slecht met de natuur in Nederland. Dat staat in rapporten die provincies moeten maken. Je denkt waarschijnlijk meteen aan stikstof, maar er zijn ook andere problemen... zoals droogte en het verdwijnen van exotische planten en dieren. Provincies hebben doelen gesteld om de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren... maar de meeste daarvan zijn niet gehaald. Er zijn tien mensen opgepakt in Nederland die betrokken waren bij het kopen en verkopen van drugs op het dark web. Dat is een afgeschermd deel van het internet. Het gaat om een internationale actie waarbij in totaal 288 mensen in de boeien zijn geslagen. De politie heeft tijdens het onderzoek meer dan 50 miljoen euro in beslag genomen, samen met honderden kilo's drugs en meer dan 100 vuurwapens. Grote kans dat je wat vaker misgrijpt bij de courgettes of de tomaatjes de komende dagen bij de appie. De staking van medewerkers in distributiecentra gaat nog even door. Albert Heijn biedt 10% extra salaris, maar ze willen 14%. En ondertussen raken de winkels langzaam steeds leger, zegt mijn economiecollega Julius. In het eh, noordoosten en het zuidwesten van het land zie je echt veel lege schappen. Maar op andere plekken, wat centraler gelegen in het land, eh, kan dat meevallen. Maar het verschilt ook enorm per winkel. En flink balen voor Nintendo. Het gamebedrijf zou eigenlijk 12 mei pas de nieuwe The Legend of Zelda Tears of the Kingdom uitbrengen. Maar nu blijkt dat het spel al te spelen is. Waarschijnlijk is de game gestolen uit een magazijn van een winkel. Ja, dat gebeurt wel eens vaker, zegt deze game-expert. De distributie moet wel op tijd gebeuren. Dus de games worden dan naar uh, warenhuizen en winkels verstuurd. Dus ja, dat zijn uh, eh, tien, honderdduizenden kopieën vaak. En eh, ja, dat gebeurt wel eens dat er eentje verdwijnt. Maar dat betekent wel spoilers voor fans die wel tot 12 mei wachten. En dikke verliezen voor Nintendo. Nintendo is ook niet bang om specifieke mensen aan te klagen... en daar flink wat geld voor te vragen. Het weer, aardig wat zon bij 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen weer een paar graden warmer dan vandaag. En ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de N208 in de Bollestreek is het wel een stuk drukker van Sassenheim naar Haarlem...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 Dat komt niet alleen door stikstof, maar ook door droogte en uitheemse plantensoorten. Er is nog geen oplossing voor het CAO-conflict bij de distributiecentra van Albert Heijn. De vakbonden wijzen een hoger loonbod van 10% van de hand. Staking bij de distributiecentra gaat door en de schappen in de Albert Heijn winkels worden leger. Bij stalbranden kwamen vorig jaar veel meer dieren om dan een jaar eerder. Het waren er 130.000, melden de verzekeraars. Een jaar eerder 7.000. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur zakt tot dicht bij nul. Morgen veel zon en 12 tot 17 graden.